1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De steun voor een vuurwerkverbod is licht toegenomen... blijkt uit de enquête van INO Research. Van de 2000 ondervraagden van 18 jaar en ouder is de helft voor zo'n verbod. 45 procent is tegen. Een lokaal vuurwerkverbod kan rekenen op steun van 57 procent. Een zwaardere bestraffing van geweld tegen hulpverleners... krijgt nog grotere bijval. Boeren overwegen opnieuw actie te voeren. Dat zou moeten gebeuren rond de kerstdagen. Actiegroep Farmers Defence Force overlegt maandag over de mogelijkheden van een nieuwe protestactie. En dan wordt er ook meer duidelijk over hoe die er dan uit moet komen te zien. De boeren vinden dat er amper naar hun argumenten wordt geluisterd... en dat hun eerdere protestacties weinig hebben uitgehaald. Het dodental van de gasexplosie in een skiresort in Polen is opgelopen naar acht. Vier kinderen zijn omgekomen. Er zaten twee families in het huis. Door de explosie stortte het huis van drie verdiepingen in. In de gevangenis van Zutphen houdt justitie een grote zoekactie... naar binnengesmokkelde drugs en telefoons. Hoe lang de operatie duurt is onbekend. Rechtszaken waar gevangenen uit Zutphen moeten voorkomen... kunnen vertraging oplopen. In de gevangenis in Heer Hugo Waard werden dit jaar smartphones en softdrugs gevonden. De politie in Australië zegt dat ze de grootste drugsvangst ooit hebben gedaan. Bij invallen in Melbourne is voor 1 miljard dollar aan crystal meth in beslag genomen. Drie mensen zijn opgepakt. Ze kunnen levenslange straffen krijgen. De drugs werden al in april gevonden in luidsprekers... die vanuit Thailand naar Australië werden verscheept. Naast de ruim anderhalve ton aan crystal meth... werd er ook 37 kilo heroïne gevonden. De Franse vakbonden probeerden vandaag het land lam te leggen met de nationale staking. Bonden zijn niet eens met de pensioenplannen van president Macron. Die wil het versimpelen en geld besparen, maar specifieke plannen heeft hij nog niet. Het weer in een groot deel van het land nog mistig, maar later zon.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 I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yeah, I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my boyfriend, boyfriend, and I ain't your girlfriend, girlfriend, but you're doing me I don't want you to say nobody, but you ain't my boyfriend. Boyfriend, ain't your girlfriend. but you don't need to touch nobody else. Anyway, nobody.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 You're all van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Eén stap terug Het duurt wat langer dus ik geef het rust Ik tel de uren totdat jij me kust maar alles wat ik krijg is mm, mm, mm, En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker.